Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De recherche politiebond NPB dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De vakbond heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met zo'n 400 rechercheurs... en die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. Er is te weinig capaciteit om zaken aan te pakken als fraude... of misdrijven waarbij ouderen het slachtoffer zijn. Nederland is volgens de politiemensen uitgegroeid tot een narco-staat... waar drugshandel welig tiert en de meeste criminele groepen met rust worden gelaten. Sinds een kritisch rapport van twee jaar geleden is er volgens de NPB maar weinig verbeterd. De bond wil er snel zeker 2000 rechercheurs bij. Oud-president Fujimori van Peru moet opnieuw terecht staan. Fujimori kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid. Hij moet zich nu verantwoorden voor de dood van zes boeren. Die werden in 1992 gedood door een paramilitaire groep. Fujimori regeerde Peru van 1990 tot 2000 met ijzige vuist. Bij de strijd tegen guerrilla-beweging Lichtend Pad kwamen tienduizenden mensen om het leven. In 2000 vluchtte hij, maar in 2005 werd hij door Chili uitgeleverd. En in 2009 kreeg hij 25 jaar cel voor corruptie en mensenrechten schendingen. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. Britse journalist Peter Humphreys schreef dat in de Financial Times. Hij zat twee jaar gevangen in China nadat hij was gearresteerd toen hij met een onderzoek bezig was. En hij beschrijft hoe in de gevangenis gedetineerden gedwongen werkten voor grote bedrijven zoals CNA, maar ook H&M en kantoorartikelenconcern 3M. CNA zegt dat het de zaak zeer serieus neemt omdat het geen dwangarbeid tolereert. Het weer vrijwel droog met in het noordoosten opklaringen en lichte vorst. In het zuidwesten iets boven het vriespunt en ook overdag nog kans op wat neerslag.